Hij zegt dat hij daarvan bewijs heeft gezien, maar details wilde hij op een persconferentie niet geven. Rasmussen zei verder dat er een internationaal stevig antwoord moet komen op de aanval. Dat is volgens hem noodzakelijk om te voorkomen dat andere landen in de toekomst ook chemische wapens gebruiken. De gang van zaken rond declaraties bij de gemeente Vlissingen is erg rommelig en er moeten meer gedeclareerde kosten worden terugbetaald. Dat zegt een commissie die het declaratiegedrag van burgemeester en wethouders onderzocht. Het eindrapport is in handen van Omroep Zeeland. Er waren in Vlissingen verschillende creditcards in omloop... en het was bij rekeningen van etentjes lang niet altijd duidelijk wie er dineerden en waarom. Burgemeester Roep declareerde onterecht een bed, een wasmachine en barkrukken. Docenten kunnen er vanaf volgend jaar weer salaris bij krijgen. Het kabinet wilde eigenlijk alle leraren op de nullijn houden, maar dat is van de baan. Is volgens ingewijden een van de afspraken uit het Nationale Onderwijsakkoord. Daarin is verder afgesproken dat volgend jaar 3000 jonge docenten een baan krijgen of houden. Verder moet de werkdruk omlaag en komen er meer mogelijkheden voor nascholing. 17 fietsen die gisteren werden gestolen bij een fietsverhuurbedrijf in Volendam zijn na een paar uur teruggevonden in Duitsland. Ze stonden in een Litouws bestelbusje op een parkeerplaats bij de Duits-Poolse grens. Twee mannen zeiden dat ze de fiets hadden gekocht, maar de rekening die ze lieten zien bleek vals. Bovendien hadden ze geen sleuteltjes bij de fietsen die allemaal op slot stonden. Wesley Sneijder is alsnog opgeroepen voor de komende twee WK-kwalificatieduels. Bondscoach Louis van Gaal heeft een beroep gedaan op de speler van Galatasaray... omdat Jorginho Wijnaldum geblesseerd is. Sneijder maakte de afgelopen tijd geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal... omdat Van Gaal hem niet fit vond. Oranje speelt vrijdag tegen Estland en dinsdag tegen Andorra. Het weer vanaf morgen een aantal dagen rustig en droog weer... met vooral in de middag veel zon. Maximumtemperatuur temperatuur gaat omhoog naar 25 tot 28 graden. Dit was het NOS.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 Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht.